Jelle Visser met het NOS-journaal. Israël gaat een inreisverbod instellen voor buitenlanders... in een poging de verspreiding van het nieuwe Omicron-virus te stoppen. De maatregel gaat zondagnacht in en duurt in principe twee weken. Israël is het eerste land dat zijn grenzen volledig sluit... vanwege de nieuwe coronavirus-variant. Ook heeft de Israëlische overheid besloten om mobiele telefoons van geïnfecteerde Israëliërs te trekken... om te achterhalen waar iemand is geweest en met wie die persoon in contact is geweest. In Israël is één besmetting met Omicron vastgesteld. Zeven andere besmettingen worden nog onderzocht. De Omicron-variant van het coronavirus is vermoedelijk aangetroffen ook in Nederland. Het RIVM heeft de positieve corona-uitslagen van een groep reizigers onderzocht... die eergisteren terugkeerden uit Zuid-Afrika. 61 passagiers testen positief. Bij sommigen is vermoedelijk de Omicron-variant gevonden. Aantallen kan het RIVM nog niet zeggen. Daarvoor is verdere analyse nodig. De 61 reizigers zitten in isolatie in een hotel op Schiphol of ze zitten thuis. De GGD's willen dat iedereen die sinds maandag terug is gekeerd uit Zuidelijk Afrika zich laat testen. Dat gaat om zo'n 5000 mensen. Zuid-Afrika voelt zich gestraft voor het ontdekken van de Omicron-variant van het coronavirus. Veel landen kondigden na de ontdekking een inreisverbod af voor passagiers uit Zuid-Afrika. En dat is oneerlijk, vindt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het land beschikt over geavanceerde technologie en wetenschap om coronavarianten op te kunnen sporen. En dat moet worden toegejuicht en niet gestraft, zegt het ministerie. De Afrikaanse Unie vraagt zich af waarom Afrika wordt afgesloten... terwijl de variant al op drie continenten aanwezig is. En dan het weer. Vannacht blijft het bewolkt. Lokaal kan er regen of natte sneeuw vallen. De temperatuur schommelt rond het vriespunt. Ook kan er mist ontstaan. Overdag breekt af en toe de zon door. Soms valt er een bui.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 You can be so cruel, making me shiver. Feeling like a fool, see you on the west side. She's waiting there for you, now I got nothing to three, it was all a dream, so you disappeared in the atmosphere.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 Maar soms lijkt het alsof jij me wilt testen, alsof jij me wilt testen, je spera. Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent En je moet lachen als je merkt dat jij het ook hebt Je lippen zeggen niet hetzelfde als je ogen Je wil naar boven, yeah en el clima y te quedas encima de mí como siempre así. Como me gusta a mí así, como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent Ik gooi wat olie op je vuur en ik loop weg Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven Laten we proosten, hey, yeah. nog steeds een kus in mijn nek. Doe nou net alsof we niet weten dat onze ruzie eindigt in bed. Como me gusta mi así, como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son para mí.